De band meldt het overlijden van Hall op social media en noemt hen een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. Hij stierf na een kort ziekbed. Terry Hall was 63 jaar. België zal voorlopig geen excuses aanbieden voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na twee jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat twee partijen op het laatste moment hun steun introkken... na berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Volgens de VRT heeft koning Filip twee politici aangesproken over de kwestie... onder wie premier De Croo. Filip zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de kapitoolbestorming... Dat adviseert de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in januari vorig jaar. De commissie concludeert onder meer dat Trump heeft aangezet tot een opstand... dat hij de rechtsgang heeft belemmerd en heeft meegedaan aan een samenzwering. Justitie in de VS bepaalt uiteindelijk of Trump daadwerkelijk wordt vervolgd. In Westerwolde in Groningen zijn twee medewerkers van een zorgboerderij aangehouden... op verdenking van mishandeling van bewoners... Het gaat om twee mannen van 62 en 35 jaar uit de Groningse gemeente. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Sinds oktober zijn er meerdere meldingen binnengekomen over de zorglocatie... waarna is gesproken met getuigen. Twee van hen deden aangifte van mishandeling van één of meerdere cliënten. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en regenachtig.